Minister Klink heeft dat advies van de Gezondheidsraad overgenomen. Het betekent dat kinderen van een half jaar tot en met vier jaar tegen de griep worden ingeënt... Daarbij krijgen de kleinste, van twee jaar en jonger, voorrang. Baby's jonger dan zes maanden worden niet ingeënt... omdat niet genoeg bekend is wat de effecten van vaccinaties zijn op die groep. Wel geldt voor ouders, broertjes en zusjes van baby's tot een half jaar... het advies om zich te laten vaccineren. Over twee weken begint de GGD met de inenting. Voor de leeftijdsgrens van vier jaar is gekozen omdat kinderen tot die leeftijd... een groot risico lopen op blijvende schade aan de longen... als ze kunstmatig moeten worden beademd... Ook voor zwangeren heeft de Gezondheidsraad het advies aangescherpt. Zij krijgen het advies om zich vanaf de vierde maand van de zwangerschap te laten inenten. De Gezondheidsraad benadrukte nogmaals dat het gaat om een milde epidemie van de Mexicaanse griep. De directeur communicatie van Veilig Verkeer Nederland, Joop Goos, stapt op 1 januari op. Goos kwam vorige week in opspraak nadat tv-maker Peter R. Vries, zich, eh, Peter R. Vries liet zien dat hij 30 kilometer te hard reed in een woonwijk. In eerste instantie hoefde hij niet te vertrekken... Volgens Veilig Verkeer heeft Goos nu zelf gevraagd of hij weg mag. Het woordvoerderschap legt hij per direct neer. Bondskanselier Merkel heeft oud-Sovjet-president Gorbachev bedankt voor zijn rol bij de val van de Berlijnse muur. Door zijn hervormingen in de Sovjet-Unie werd verandering mogelijk in de DDR, zei Merkel. Samen met Gorbachev en met de vroegere Poolse president Valenza maakte Merkel vanmiddag dezelfde wandeling van 20 jaar geleden. Het zwaartepunt van de festiviteiten is vanavond bij de Brandenburger Tor... Tienduizenden mensen en veel Europese staatshoofden en regeringsleiders zijn daarbij. Amerika is vertegenwoordigd door minister Clinton, Rusland door president Medvedev. Helmut Kool, die bondskanselier was in de jaren voor en na de hereniging, is wegens ziekte afwezig.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 Ik heb het over Janice Ian Standing in the Shadows of Love. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Muziekerie. En nog een uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Deze man, hij staat soms als eh, solist op het podium, dan weer met een hele band achter zich en soms ook met een kwartet. Niet voor één gaatje te vangen dus. Love will keep us together, het James Taylor Quartet. Love Will Keep Us Together, James Taylor Quartet. Natuurlijk James Taylor samen met Alison Limerick. Deze dame heeft ook al heel wat cd's uitgebracht hoor. En dan heb ik het over Jewel. Ze bracht een cd uit, Pieces of You, enkele jaren geleden. En daarvan de titeltrack. make you want to kill her. She's an ugly girl. She make you think nasty thoughts. She's a pretty girl. Do you want to tie her down? She's a pretty girl. heel veel diepgang, hè? Pieces of You, live opname van deze Jewel. En ja, je kunt in iemand een hekel hebben, je kunt iemand haten. Maar als je het goed nagaat, er zijn altijd kleine stukjes te herkennen van jezelf in die persoon. Diepgang, John Wade en Alison Krauss. Every time John Wade dit eh, nummer schreef, Missing You, schreef hij het samen met Mark Lennerton. Die zeiden tegen elkaar van ja, eigenlijk zou het een duet moeten zijn. Maar wie vraag je dan om dit duet mee te zingen? En toen werd er al snel besloten voor Alison Krauss. Ik heb wel een aantal cd's van deze jonge man, jonge man hier in mijn bezit, maar ik vergeet het af en toe gewoon te draaien. Rod Stewart, If We Fell In Love. Fame flows like a river, just keeps on living. With all their memories, shame, you're so heartbroken. Now you're scared to open. and give you love again. And now anticipation waits for love. Will it be everything you dream this time around? I know you have your doubts, but I won't let you down, darling. If we fall in love tonight you're gonna be alright. Your heart is in good hands, darling. If we fall in love again, only you can depend. If you could take a chance, open your heart and let love, love again. know you're wondering, things can change. say you're all mine. I'm gonna love you all the time. Don't let it slip away. als je dan weer eens een keer alle cd's van die eh, Rod Stewart bij elkaar pakt... dan denk je bij jezelf van... het heeft die man toch mooie muziek gemaakt, hè? Ik weet het, het is een onbeschreven wet. Je mag eigenlijk geen kerstmuziek draaien voor, uh, voordat Sinterklaas weer het land uit is. Die man met die grote baard. Maar ja, dan komt de andere man met eh, die grote baard ook weer het land binnen, hè? excuses. Eh, ik, ik, heb toch, eh, ik heb nu een cd ontvangen van eh, de CDX uit Amerika. En daar zijn er twee bij met alleen maar kerstmuziek daarop. En toen dacht ik bij mezelf van... What the heck? Ik draai gewoon waar ik zin in heb. Want dit, dit is zo ontzettend mooi geschreven door Joey en Rory. It's Christmas time again this year... Can't believe it's already here. Ain't bought a single thing, oh dear. I'm so far behind. I like to get my shopping done before the lines get long in all the stores. I'll spend more than we can afford. But hey, it's Christmas time. It's Christmas time again, you see. Let's go pick out the perfect tree. Is it leaning left or is it just me? Oh, hon, it looks just fine. We'll hang the tinsel, string the lights. These ornaments will take all night. It's a lot of work, but that's alright. It's Christmas time. We'll eat too much and swear. this show. It's Christmas time. It's Christmas time, who's at the door? Why, well, sure, there's room for seven more. We'll make some pallets on the floor. That'll be just fine. The turkey's done other hand, let's say a prayer for all those soldiers over there. You know it's Christmas time. We'll wrap the gifts in green and red. You kids get back up in your bed. Or Santa will come in his He'll just fly right. really do. It's Christmas time. It's Christmas time again, you know. It hit me just an hour ago. It ain't about the mistletoe. Let's keep that in mind. It's about the star that led the way, the baby child born that day. It's cause of him we all say it's Christmas time. En hier staan er veel meer van die hele mooie liedjes op die niet echt in de stijl zijn van Stille Nacht, Heilige Nacht en Jingle Bells. En daarom zult u ze nog veel vaker gaan horen in het programma Muziek hier. En die laat ik ook helemaal uitklinken, dit soort platen. Een eh, buurman die gaat zo'n kleine eh, vier maanden per jaar naar eh, China toe. Het is ongeveer zijn tweede land geworden. En iedere keer als hij terugkomt, dan heeft hij weer een cd bij zich. Of twee, of drie. Met alleen maar echte Chinese muziek. En dit is dan een uh, compilatie-cd met, ze noemen het daar, popmuziek. Vraag me niet hoe het heet of wie het speelt. Het instrument zal beslist een speciale naam hebben, maar eh, ik noem het maar gewoon een fluit hoor. En toen ik deze cd hoorde, moest ik meteen denken aan dit liedje... The Colors of the Wind van Vanessa Williams, met zo'nzelfde fluitje. avondvullende tekenfilm Pocahontas van Disney. deze man die zag ik eh, afgelopen week ook weer eh, op tv. Na een hele lange tijd alweer hoor. I'm so happy I can't stop crying. Dit is Sting. Several weeks have passed now since she left me. She shows her face to ask me how I am. She says the kids are fine, that they miss me. Maybe I could come and babysit sometime. She says, Are you okay? I was worried about you. Can you forgive me? I hope that you'll be happy. I said, I'm so happy stop crying. I'm so happy, I'm laughing through my tears. Saw a friend of mine, he said, I was worried about you. I heard she had another man. I wondered how you felt about it. I'm so happy. That's the good news he got me. Joint custody and legal separation. I'm so happy that I can stop crying. Stars for my kids and one star for my wife. Something made me smile. Something seemed to ease the pain. Something about the universe and how it's all connected. everybody knows that we can afford the do, but baby, sit sometimes. So that friend of mine, He said, you look different somehow. I see everybody's got to leave that darkness sometimes. I'm so happy. Deze formatie Rare Earth werd eigenlijk jaren geleden ontdekt door een LP uit te brengen met aan één kant één nummer Indagada da Vida. En dat was echt 15 minuten lang dat nummer hoor. En je moest echt eh, houden van de Rare Earth of je was echt een tegenstander van die Rare Earth. Touch Me If I Fall. Dit zijn de Indigo Girls. All I've heard has been in vain. Like water on a singer-songwriter uit Amerika. Hij luistert naar de naam Rodney Foster Heeft al heel wat cd's uitgebracht met door hem zelf geschreven nummers. There are nights I've owned this town Most nights it owns me my guitar You up is long as I go. Oftewel, ik verzin het waar je bij staat. Dat is een beetje de een vrije vertaling daarvan. Ik zat van de week naar de radio te luisteren en hoorde ineens... Uh, Stef Bos voorbij komen. Hij is van plan, of hij is niet van plan, hij heeft helemaal een nieuwe cd opgenomen en dat heeft hij samen gedaan met het Metropoolorkest. Het zijn allemaal liedjes die iets te maken hebben met de Bijbel. Hij dacht, de macht van muziek moet ook daarvoor kunnen werken. Hè? De en we zijn nog altijd samen. dan zoek toch door het dal. Jij staat voor mij. Ik sta voor jou. Oog in oog en zonder woorden zijn we zonder het te weten. Misschien al jaren met elkaar vertrouwd. Maar ik breek nog liever dan te buigen voor een wereld die wil horen dat ik van je hou. En als ik ja zou zeggen, is het zonder woorden, zonder woorden en getuigen, in alle stilte en alleen met de macht van de muziek. Van hoog naar laag. En de hemel en de hel zouden nooit kunnen bestaan zonder elkaar. En levenslang beloof ik niet, want er zijn geen woorden groot genoeg wat je voelt of ziet. En ik breek door liever dan te buigen voor een wereld die wil horen dat ik van je hou. En als ik ja zou zeggen, is het zonder woorden, zonder woorden en getuigen. In alle stilte, in het niet en met de macht van de muziek. in de wereld waar de liefde is verdwenen, omdat ik er heb gewonnen. Dus ik laat je vrij, zolang jij blijft bij mij. Maar ik tegen niet voor liefde, want met de angst om te verliezen raak ik altijd alles kwijt. En ik breek nog liever dan te buigen voor een wereld die wil horen dat ik van je hou. En als ik ja zou zeggen, is het zonder woorden, zonder woorden en getuigen. In alle stilte en alleen met de macht van de muziek. Met de macht van de muziek, de liefde liefdestroom. Met de macht van de muziek staat voor jou met de macht van de lucht. Ik sta voor jou met de macht van de Ze liet ook wat eh, stukjes horen van die nieuwe cd van Stef Bos. En ik moet u zeggen, het was eigenlijk toch wel verrassend, toch? En deze man was afgelopen week ook weer op tv om de een of andere reden. Ik heb het niet helemaal meegekregen, maar het was in ieder geval Ramses Shaffi.